Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Japan noemt de Chinese militaire actie van gisteren zeer betreurenswaardig en gevaarlijk... en zegt dat die verder gaat dan wat nodig is voor de veiligheid van vliegtuigen. De actie was in een gebied boven zee dat door beide landen wordt geclaimd. China zette een radarsysteem dat wordt gebruikt om wapens goed te richten op een doelwit... vast op Japanse vliegtuigen. In een reactie zegt China dat het dat deed omdat een Japans gevechtsvliegtuig... een aangekondigde oefening van de Chinese marine had verstoord. In Iran zijn twee organisatoren van een marathon gearresteerd... omdat ze vrouwen hadden laten meedoen zonder hoofddoek. Aan de marathon deden 2000 vrouwen en 3000 mannen mee, gescheiden van elkaar... nadat beelden waren verschenen van vrouwelijke deelnemers in rode kleding zonder hoofddoek... werden de twee organisatoren opgepakt. Conservatieve commentatoren in Iran noemen het sportevenement respectloos... en in strijd met de islamitische wetten. In Den Haag wordt vandaag de enorme explosie in de tarwekamp herdacht van een jaar geleden. Een deel van een woonblok in de wijk Mariahoeve stortte toen in en er, brand, er brak brand uit. Zes mensen kwamen om het leven, tientallen raakten dakloos. In een kerk in de wijk is vanmiddag een herdenking waar ook burgemeester Van Zanen iets zal zeggen. Het is nog onduidelijk wanneer kan worden begonnen met de herbouw van de zeven verwoeste woningen aan de Tarwekamp.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 Dit is ZFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En vandaag heb ik het programma samengesteld en ga ik het presenteren. Vandaag is het thema de West Coast Jazz. En voordat ik het eh, een beetje ga uitleggen... gaan we natuurlijk eerst naar muziek luisteren. En het eerste nummer wat klaar staat is van Art Pepper. Het komt van het album The Modern Art... de Complete Art Pepper Editing Recordings uit 1956. Eh, en het nummer heet Blues Out, Art Pepper. <laughs> Mm-hmm. <laughs> Mm-hmm. Ja, dat was Art Pepper met Blues Out. West Coast Jazz, is dat nou jazz die alleen maar aan de westkust van Amerika gespeeld wordt? Nee. Het is namelijk eigenlijk een eh, referentie naar eh, een stijl van jazz... die zich ontwikkelde in Los Angeles, San Francisco gedurende de jaren 50. Het wordt ook wel een eh, subgenre genoemd van cool jazz. En dat is eigenlijk gewoon een kalmere versie, een kalmere stijl... dan de toen opkomende bebop of hardbop. Het betekent ook dat je, de, als je gaat luisteren... dat ehm, de, het meer hangt van, van eh, compositie en arrangementen. Het is niet meer het individuele geïmproviseerde spel... zoals je in de bob en de hardbop hoort. Dus daarom veel relaxte muziek vandaag. En het volgende nummer wat klaar staat is van Chad Baker en Paul Desmond. Het komt uit 1977, het album heet Together. Het was de eerste keer dat eh, deze twee samenspeelden. Chad Baker kwam eigenlijk ehm, weer, weer eens terug van zijn eh, harde leven in de wereld van, eh, van de drugs... Hij was eh, in elkaar geslagen in 1968. Verloor een groot deel van zijn tanden en ehm, moest een tijdje zonder trompet door het leven. En werkte toen bij een benzinestation. Hij heeft het weer eh, voor elkaar gekregen om weer muziek te gaan maken. En in 1977 kwam hij samen met Paul Desmond. Een, eh, echt een, een glamour jazzartiest. En die had één groot gebrek. Hij wilde nooit lang in één plaats blijven. Waarom? Hij geloofde dat een uh, jaloerse echtgenoot hem achtervolgde over de wereld om hem eh, te doden als hij op tour was. Dus hij heeft iemand eh, ehm, uit een huwelijk getrokken. Het nummer wat ik gedraaide dat heet You Can't Come Home Again. Het is de laatste opname van Paul Desmond. En Chad Baker en Paul Desmond spelen samen met Jim Hall, Roland Hanna, Ron Carter en Tony Williams. met Paul Desmond. You Can't Go Home Again. Het volgende nummer wat ik klaar heb is van Shorty Rogers. Hij was een trompetist en hij eh, na, ging na de Tweede Wereldoorlog eh, in dienst bij Woody Herman. En in die periode, Woody Herman richtte zijn band op, maar ook Stan Kenton. kwamen vele artiesten eh, in zijn bands eigenlijk ehm, daaruit voort die de West Coast Jazz groot gemaakt hebben. En Shorty Rogers is er één van. Ik ga een nummer draaien dat heet Oh Play That Thing. En het komt van een album dat heet The Swinging Mr. Rogers. Shorty Rogers met Oh Play That Thing. Ik ga verder met Julie London. Julie London is een, was een zangeres, maar ook actrice. Ze is geboren onder de naam Gail Peck en zij komt uit Los Angeles. En zij trad als eerste op in films. En tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ze een populaire pin-up bij de Amerikaanse soldaten. Na de Tweede Wereldoorlog trouwde ze met de acteur en regisseur Jack Webb. En ze scheiden en in 1954 leerde ze jazzpianist Bobby Troop kennen. Ze trouwde met hem en hij begeleidde haar in haar eerste plaatopnames. En in 1955 um, ehm, kreeg ze een contract en maakte ze gelijk een hit. En die hit die heette Crimea River. En dat komt van het album Her Name is Julie, Julie London. You can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove Julie London met Crimea River. Ik ga verder met een andere zangeres, Anita O'Day. Ook zij wordt geschaard onder de artiesten die de West Coast Jazz groot gemaakt hebben. Het ehm, album heet Jazz Around Midnight, komt uit 1997. En het nummer dat klaar staat heet Traveling Light, Anita O'Day. I'm a traveling light Because my man has gone So from now on I'm traveling light He said goodbye and took my heart away. So from today, I'm trying. Rocky. until then I'm traveling. Ja, dat was een heel abrupt einde aan Anita's O'Day's Traveling Light. Ik ga verder met ehm, Shelly Man. Ik ga hem vast starten, want het nummer wat klaar staat duurt maar liefst 12 minuten. En dat is natuurlijk veel te lang. Dus we gaan hem zachtjes op de achtergrond eh, alvast eh, opstarten. Shelly Man, en het is een, was een jazzdrummer hij komt uit een familie van drummers en is eigenlijk groot geworden in ehm, eind jaren 30, begin jaren 40 in New York. Dus niet aan de westcoast van Amerika. Hij eh, begon op te treden bij een bekende big band zoals het Bobby Byrne Orchestra. En ging later met Coleman Hawkins en Don Bias aan de slag, maar ook met Duke Ellington. Ehm, en na de Tweede Wereldoorlog begon de jazz te veranderen. Toen kwam Bob op en de Bobstijl. En hij ehm, ging optreden met Dizzy Gillespie, Charlie Parker. En dat vond uh, eh, Shelly Man ontzettend interessant. Maar eind jaren, midden jaren 50 verhuisde hij naar, ehm, naar de West Coast. Hij ging naar een, eh, Los Angeles. En hij ging zich daar in de muziekscène ehm, begeven. En hij ging optreden met alle grote namen. Shorty Rogers, Art Pepper, Chet Baker, et cetera. En hij ging ook zelf muziek maken. Hij richtte een aantal bands op en ging daar eh, muziek mee maken. Met onder andere. En daar gaan ook op dit album mee spelen Richie Kamuka, Joe Gordon, Victor Feldman en Monty Budwick. En in 1959 namen ze drie dagen eh, traden ze op in de Black Hawk Club in San Francisco. Die muziek werd opgenomen, daar hebben ze vier LP's van uitgebracht. En één daarvan heb ik hier bij me. Dat is At Block Black Hawk volume 2. En daarvan ga ik draaien Step Lightly. Shelly Man and His Man. Zoals eh, eerder gezegd, het nummer duurt eh, te lang om helemaal te draaien. Daarom eh, stoppen we ermee. Shelly Man, een jazzdrummer die meerdere stijlen heeft beoefend. En ja, daarin zijn volledige creativiteit los kon laten. Hij werd ook vaak bekritiseerd door, door vanwege de makkelijkere muziek. Ehm, dat is een argument wat vaak tegen de West Coast Jazz wordt gebruikt. Maar hij bewijst ook dat het ook anders kan. Ik ga verder met ehm, ehm, Jack Montrose. Jack Montrose is een eh, Amerikaanse saxofonist. Hij is een typische West Coast jazz artiest. Hij werd groot eh, bekend eigenlijk eh, in de groep van John Kirby. En hij speelde daar onder andere samen met saxofonist en klarinetist Bob Gordon. Die komt later nog voorbij. Hij werkte daarnaast ook nog met Chet Baker en Shorty Rogers... Hij maakte onder eigen naam een aantal platen. Eh, die waren niet heel succesvol. Hij verdween een tijd uit de jazz scene door eh, drugsproblemen. Ja, dat is er meer eh, artiesten overkomen. En toen hij terugkwam was eigenlijk de cool jazz tijdperk was weer voorbij. Hij speelde daarna nog een aantal jaren in casino's in Las Vegas... en kwam later nog een keer terug om nog een paar platen te maken... met onder andere de pianist Pete Jolly. Ik heb een eh, nummer klaarstaan van hem, dat heet Dark Angel. En het komt van eh, zijn album The Horns Full, Jack Montrose. Thank you. Montrose met Dark Angel. Ik ga verder met ehm, Carmen McRae en Dave Brubeck. In 1961 namen ze een album op, eh, dat heet Take 5. En als ik goed geluisterd heb vorige week... draaide mijn collega Jaap van hetzelfde album Melengta.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 Hij groeide op in San Francisco. Hij werd in 1951 lid van het trio van, het, van de vibrafonist Carl Shader... en speelde een aantal albums eh, mee. In 1955 begon hij met zijn eigen kwartet. Hij begeleidde een aantal artiesten. Hij nam eigen albums op. Maar hij werd eigenlijk bekend door de muziek van de Peanuts films. En een van die films was A Boy Named Charlie Brown. Daar is een album van uitgekomen en daarvan ga ik draaien Blue Charlie Brown. Vince Guaraldi trio met Blue Charlie Brown. Het album van de film A Boy Named Charlie Brown. We hebben nog een klein beetje tijd voor het nieuws van 11 uur. Natuurlijk ben ik straks weer terug met nog veel meer heerlijke muziek. En het laatste nummer voor nu is van Ella Fitzgerald. Album Ella and Oscar, Mean to Me. Tot zo na het nieuws van 11 uur. must you be mean to me? Gee, honey, it seems to me you love to see me crying.